You still wonder if we know. 50 grootste zomerhits aller tijden zijn bekend. Binnenkort hoor je ze allemaal, allemaal in de Zomerse 50. Maandag 24 augustus op dit station. Kijk voor meer informatie op zomerse50.nl. la love salvezza americano quando si fa l'amore sotto la luna come da venga vedi I love you come da bocca vedi chi ti va bene se tu la parla viezza americano quando si fa l'amore sotto la luna samba está Oh, you Yuqueiro away, samba.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 Volgens een woordvoerder van Binnenlandse Zaken gaat Welte daar helemaal niet over en heeft hij zijn actie niet eerst overlegd met het ministerie. Volgens Welte kan de politie zich niet associëren met de nieuwe bestuurders van Suriname onder wie president Bouterse. Die is in Nederland veroordeeld tot 11 jaar cel voor drugshandel. Maar volgens Hisballin is de benoeming van Boutersen op zich geen aanleiding om de lopende samenwerking te herzien, op te schorten of te staken. Hij wil de nieuwe Surinaamse regering beoordelen op haar plannen, benoemingen en daden. Particuliere beveiligingsbedrijven in Afghanistan moeten binnen vier maanden het land uit. President Karzai heeft dat bekendgemaakt. De beveiliging is in Afghanistan een bloeiende sector. Er zijn tientallen Afghaanse en internationale beveiligingsbedrijven actief met meer dan 30.000 werknemers. Taken variëren van het beschermen van konvooien tot het beveiligen van diplomaten en zakenlieden. Karzai wil dat het Afghaanse leger en de politie de taken overnemen. Het verbod geldt over voor het overgrote deel van de firma's die de beveiliging verzorgen voor westerse bedrijven. Beveiligingsbedrijven die werken voor bijvoorbeeld ambassades mogen van Karzai blijven. In een ziekenhuis in Rome is de oud-Italiaans president en oud-premier Francesco Cossiga overleden. Hij was minister van Binnenlandse Zaken toen de politicus en oud-premier Aldo Moro in 1978 werd vermoord nadat hij door de Rode Brigades was ontvoerd. Cossiga was een van degenen die absoluut niet met de terroristen wilde onderhandelen. Toen het lijk van Moro in de kofferbak van een auto werd gevonden... nam hij de verantwoordelijkheid voor het falen van de inlichtingendienst op zich en trad hij af. Francesco Cossiga was 82 jaar. Het weer, Bewolkt en regenachtig en er staat een stevige zuidwestenwind bij een graad of 20. Morgenochtend nog regen, maar morgenmiddag op veel plaatsen zon. Dit was het NOS Journaal.